De Graaf zou dat hebben gedaan omdat Wilders het koningshuis niet goed gezind is. In een brief van de PVV zegt de Graaf dat hij de ophef betreurt. Hij wilde de commissie zo klein en gevarieerd mogelijk houden. Hij realiseerde zich wel dat Wilders in de commissie veel aandacht zou krijgen... maar ontkent dat er een kunstgreep is toegepast. De Graaf heeft naar eigen zeggen alles besproken met Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg. Zij heeft gezegd dat ze niet op de hoogte was. Op de Ibn Galdoen school werd al, eerder, werd al eerder fraude gepleegd met examens. Dat zei de rector van de islamitische scholengemeenschap, Renders, in het tv-programma Knevel en Van de Brink. In 2010 verbeterden twee leraren van het Ibn Galdoen de antwoorden van leerlingen voordat de examens naar de tweede corrector werden gestuurd. Die twee docenten zijn meteen ontslagen, zei de rector. De school heeft de fraude toen gemeld bij de onderwijsinspectie. Volgens de rector komt het verbeteren van examens door eigen docenten overal voor, maar wordt het niet bekendgemaakt. Facebook heeft een groot computercentrum in Zweden geopend. Het eerste van Facebook buiten de VS. Het staat in Luleå, op de rand van de Poolcirkel. De koude buitenlucht wordt gebruikt om de servers te koelen. Elektriciteit komt van een nabijgelegen waterkrachtcentrale. De servers zullen vooral gebruikt worden om gegevens van de 350 miljoen Europese gebruikers op te slaan. Facebook werd vorige week genoemd in verband met het Amerikaanse spionageprogramma PRISM. De website zou het de Amerikaanse regering makkelijk maken om de eigen burgers online te volgen. Facebook wilde daar bij de opening van het centrum in Zweden niet op ingaan.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 She looks at me and I look away, need the sad guess I go and move along let it go, let it drop and wait down where the red lights glow, snaking down where the bad seas go, crawling wet, the sun don't show me the sad. Walk the streets are on display, standing there and laying in wait. She looks at me and I look away, the sad. pianospel en ook mooie zang hoorde je van Bruce Hornsby van 15 jaar geleden. Toen maakte De monde LP Spirit Trail. Ik liet je luisteren naar Sad Moon. Dit wordt dan een tweede uur van de nacht in Landers hier bij de VARA op Radio 1... met ook in dit uur aandacht voor een aantal pingpopartiesten... die de komende week op eh, een van de podia zullen staan in Landgraaf... maar die al eerder te gast waren in een radio-uitzending... het afgelopen jaar of misschien zelfs veel langer geleden. Van die radiooptredens van zo'n Pinkpopartiest hoor je sowieso dit uur een opname. En ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. En dan hoor je welke artiesten dat zullen zijn. Verder in het uur aandacht voor een eh, paar mensen die afgelopen week het tijdelige voor het, tijdelijke voor het eeuwig hebben ingewisseld. Maar nu... Gabriel Eplin... Please don't say that you love me. Summer comes, winter fades. Here we are, just the same. Don't need pressure, don't need change. Let's not give the game away. There used to be an empty space, a photograph without a face. But with your presence and your grace, everything falls into place. Just please don't say you love me, cause I might not say it back. Doesn't mean my heart stops skipping when you look at me like that. And there's no need to worry when you say just words. Please don't say you love me, because I might not say it back. Heavy words are hard to take under pressure. Precious things can break, and how we feel is hard to fake. So let's not give the game away. Just please don't say you love me, cause I might not say it back. Doesn't mean stop skipping when you look at me like that. Me and my heart stops skipping when you look at me like that. There's no need to worry when you see just where we're at. Just please don't say you love me, cause I might not say it back. Please don't say you love me, cause I might. jeugdige Britse talent. Gabriel Eplin stond eerder gisteren nog op het podium van de Effenaar in Eindhoven. En ze zal op een groter podium staan, namelijk op het eh, podium van Glastonbury. 30 juni zal dat zijn. Gabriel Eplin, je hoorde haar hier met Please Don't Say That You Love Me. Muziek nu van ver weg, exotische klanken, die komen uit Mali... bla bla bla qui parle comme ça. Dus muziek vooral leuk als een kinderkoor erbij zit. Bla bla bla, de titel van een nummer. En je hoorde de stem van Abu Diara, die net een nieuw album heeft eh, afgeleverd. Abu Diara, dus afkomstig uit Mali. En dat is dan zo'n artiest die je kan vinden in de World Music Charts Europe. De WMCE.com Kom, Nee, e. <laughs> Als je meer van die lijst wil weten, kan je daar eh, de informatie op vinden. 30 albums staan daarin genoteerd en eh, wordt één keer per maand gepubliceerd. Abu Diara dus uit het verre Mali. Pinkpop. Ze zal er ook staan. Ze zal ongetwijfeld de grote hit Lights gaan zingen. En ze zong dat ook 9 november vorig jaar... aan het programma van Giel Hirissen, Ellie Gouldingen. say go So I tell myself that I'll be strong and dreaming when they're gone. Cause they're calling, calling, calling to me home, calling, calling home. You showed the ze klonk ze 9 november vorig jaar in het ochtendprogramma van Giel. En ze zong haar grote hit Lights, Ellie Goulding dus. En ze zal zaterdag aan het begin vanavond optreden in de Brandbier Stage op het Pinkpop Festival. Deze gitaargeluiden horen bij Patty Griffin. Wherever you wanna go. You can go or wherever you wanna go. Fly up to the moon and say hello now. You can go wherever you wanna go. You don't ever have to go to war no more. You never have to go to war no more. Wear them boots or swim that seashore. van American Kid. Een American Kid, dat is een eh, splint. Een nieuwe album van uh, countryzangeres Patty Griffin. Singer-songwriter, schrijft alles zelf. En dat is mooi. Mooi liedje is het ook geworden, dat Wherever You Wanna Go van deze Patty Griffin. Het is ook een nieuw gezelschap, eh, bestaande uit diverse nationaliteiten. Maar ze zijn bij elkaar gekomen in New York. En noemen zich Hearts. Hearts met eh, AE en niet met EA zoals je gewend bent. Hearts zingen over Wings. New York dus. Daar zijn ze bij elkaar gekomen, die verschillende nationaliteiten. Van de band Hearts and Wings, de titel van het nummer. Dit is Nacht Niet Anders, de vader op Radio 1. 60 hoorde de stem van Mick Jagger, de Rolling Stones. Dus de Rolling Stones die op dit moment aan het toeren zijn met hun eh, programma 50 and Counting Tournee. En het is onderhanden een eh, goede gewoonte geworden dat ze bij een van de optredens altijd eh, een andere popartiest van dit moment op het podium laten verschijnen om zodat die kan meezingen met een van de grote successen. En in Montreal hadden ze gevraagd of de zanger van Arcade Fire naar voren wilde komen. En dat gebeurde inderdaad het was namelijk eh, Wim Butler. Wim Butler, de frontman van de Canadese band Arcade Fire... die The Last Time ging meezingen. Er zijn ook geruchten dat eh, als ze op Hyde Park zouden gaan optreden... de Rolling Stones eh, binnenkort dat uh, zij graag wilden... dat Adele dan ook ging meedoen. Adela heeft het van haar kant eh, dan weer ontkend. Dus, <laughs> nou ja, het zou jammer, het had leuk geweest. Arcade Fire, die hebben ooit een album opgenomen in een kerk in Canada. Nou ja, en als er toch een orgel staat en je zit in een kerk... dan moet je daar ook eh, gebruik van maken. Nou, dat deden de mannen van Arcade Fire met het nummer Intervention. The taken back the throne. Let's see the sun. When they say they're cutting off the phone, they tell them you're not home. No place to hide. You were fighting as a soldier on their side. You're still a soldier in your mind, though nothing's on the line. Say it's money that we need As if we're only mouths to feed I know no matter what you say There's some debts you'll never pay Working for the church while your family dies You take what they give you and you keep it inside Every spark of friendship and love will die without a home. Hear the soldier groan, we glad it alone. I can taste the fear. Lift me up, take me out of here. Just wanna hear me cry. Who's gonna throw the very first stone? in het oosten van Canada, in de provincie Quebec. Daar ligt het dorpje Farnham. Niet zo'n groot plaatsje, dat bevat zo'n... Eh, 8000 inwoners en er staat een heel leuk kerkje. En in dat kerkje daar hebben de leden van Arcade Fire hun intrek genomen. En dat gebeurde allemaal in 2006. Drie weken waren ze daar voor de opname van hun album Neon Bible. En op Neon Bible vind je dan dit uh, uiterst fraaie intervention... met gebruik maken van dat orgel wat stond in dat kerkje in Farnham. Tijd voor twee mensen, twee muzikanten... die de afgelopen week het tijdelijke voor het eeuwig hebben ingewisseld. Vorige week, toen werd op donderdag was dat bekend... dat eh, Dim Kesper is overleden. 83 jaar oud werd hij. Befaamd klarinetist, maar speelde ook saxofoon. Heeft gewerkt in diverse combo's. Onder andere Dim Casper en The Augmenters. En verder ook Dim Casper and Friends de Reunion Jazz Band. Daar heeft hij ook eh, klarinet gespeeld. Maar hij is vooral bekend geworden vanwege zijn werk... dat hij in de jaren 50 deed samen met Peter Schilperoort en andere muzikanten. Maar Peter Schilperoort was klarinetist. En Dim Kersba ook in de Dutch Wing College Band uit die periode 1951. De original Dixieland One Step. En dat was hem dan de original One Step, Dixieland One Step, gebracht door de Dutchman College Band. Een opname 1951. Met daarin onder andere het klarinetspel van Dim Casper, vorig jaar, of, eh, vorige week overleden op 83-jarige leeftijd. Noodlottig, dat was het ongeluk dat drummer Joey Covington overkwam vorige week. Hij reed met een auto tegen de muur en heeft dat ongeluk niet meer kunnen overleven. Joey Covington die maakte ooit deel uit van de groep Jefferson Starship. Schreef mede het volgende nummer en is ook als zanger daarin te horen. Jefferson Starship, With Your Love. Don't know what's happened to me since I met you. I'm falling in love since I met you. I got to know. Joey Covington, die vorige week, en dan was het vorige week dinsdag... maar het nieuws werd pas later bekend... vorige week dinsdag op 67-jarige leeftijd is overleden... doordat hij met zijn auto tegen een muur reed. Hij had trouwens geen eh, veiligheidsgordels om. Zo stond in het overlijdensbericht te lezen. With Your Love, nummer dat hij eh, medecomponeerde En hij is ook nog te horen in de achtergrondvocalen... in dit nummer van Jefferson Starship. Er is een film op dit moment in een aantal bioscopen te zien in Nederland. Trans is de titel van die Britse film met in de aftiteling... een song die gezongen wordt door Emily Sandee. It has been a thousand years since I gave up hoping. Left all my heart and all my tears at the bottom of the ocean. I hit the ground, I hate the dirt. Went cold turkey on the church. I just kept on running, running, running, running, running, running. I got real good at laying low. I got the hang of breaking. But today I feel like. te horen in de aftiteling van de Britse film Trans. En het is ook de nieuwe single voor haar geworden. Emily Sandy hoorde haar met eh, Here It Comes. Zondag zal die op het hoofdpodium staan. Pinkpop, daar heb ik het over.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 Oh, the sun so hot upon my side. Oh, looking out at this happiness I search for between the sheets. Oh, feeling blind to realize all I was searching for was me. oh. oh said I'd been away. Then he knew, or he knew the depths I was meaning, and it felt so good to see his face. All the comfort invested in my soul, or to feel the warmth of his smile. But he said, I'm happy to have you home. Oh, oh, I'm happy to have you home. show my boy again. And I laughed at her for being so cruel. And I left these broken bottles and empty corridors. And I walked right on through. I never, I never dream of you. Oh, honey, I never, I never dream of you. Dus aan het begin van de zondagavond zal hij op het hoofdpodium staan van Pinkpop. Ben Howard, je hoort hem hier met eh, Keep Your Head Up. 22 november van het jaar 2011. Toen werd deze opname gemaakt in de vroege ochtend bij 3FM in het ochtendprogramma van Giel. Ben Howard dus, Keep Your Head Up. Een van de vele Pinkpop acts het komend weekend. De volgende muziek die is afkomstig uit Mexico. Flaco Jiménez toca aan news. Mi Miguelita Coca-Cola. Ik zou zeggen proost. Daar de Jan van Flaco Jiménez. Yo quiero a mi güerita por su modo de mirar. Yo quiero a mi güerita sus ojitos tan lindos y sus labios de